De medewerkers worden omschreven als opinieanalisten. Volgens de BBC analyseren ze de publieke opinie en schrijven daar rapporten over voor beleidsmakers. De overheid in China probeert op allerlei manieren het internetgebruik te reguleren. In het land wordt steeds vaker kritiek geuit op de overheid via microblogs. De populairste is China Weibo met meer dan een half miljard geregistreerde gebruikers. Tientallen Portugese en Poolse werknemers die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht worden uitgebuit. Dat concludeert Dagblad de Limburger na eigen onderzoek. De krant schrijft dat de werkgever van de buitenlandse arbeiders op het salaris maandelijks bijna 1000 euro inhoudt voor huisvesting en vervoer. Terwijl de werkelijke kosten daarvoor maar 250 euro bedragen. De arbeiders wonen in slooppanden vlak naast de tunnel. Volgens de werkgever is de bijdrage niet excessief en vrijwillig. De mannen zelf zeggen zeggen in de Limburger dat ze de keuze hebben tussen betalen of naar huis gestuurd worden. Russische ambassades over de hele wereld hebben honderdduizenden e-mails gekregen van Greenpeace-aanhangers. De milieuorganisatie meldt op haar website dat al ruim 700.000 mensen een mail hebben gestuurd. Daarin wordt gevraagd om de vrijlating van 30 opgepakte activisten van het schip Arctic Sunrise. Die werden op 19 september door de kustwacht aangehouden bij een protestactie bij Nova Zembla. Ze zijn aangeklaagd voor piraterij en kunnen 15 jaar cel krijgen. Onder de opgepakte activisten zijn twee Nederlanders. Greenpeace haalt vandaag in Den Haag en andere plaatsen in de wereld een protestmars om solidariteit te betuigen met de medewerkers die in Rusland in de cel zitten. Het weer bewolkt en vooral langs de oostgrens enige tijd regen. Minima rond 14 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en vooral smiddags wat zon. Maar ook nog een enkele bui. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.